12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In geen enkel verpleeghuis in Nederland zijn afgelopen dag nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleed er niemand aan het virus. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar... bevestigt het ministerie van Volksgezondheid tegen nu.nl. Bewoners van verpleeghuizen waren een van de eerste groepen die werden gevaccineerd. Na de dramatische ontwikkelingen rond de Deense voetballer Christian Eriksen... is de EK-wedstrijd Denemarken-Finland geëindigd in 1-0 voor de Finnen. Eriksen zakte aan het eind van de eerste helft in elkaar en kreeg daarna hartmassage. Hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis in Kopenhagen, maar al snel bleek zijn toestand stabiel. De 29-jarige oud-Ajaxiet is bij kennis. Hij zou zelf hebben verzocht om de wedstrijd weer te hervatten. De G7-landen zijn het op hun top in Cornwall eens geworden over een groot infrastructuurproject... bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In de slotverklaring van morgen wil Biden daarover een scherpe tekst, zei hij. In een groot aantal Franse steden zijn mensen vandaag de straat opgegaan... om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste mars was in Parijs. Er waren volgens de organisatie 70.000 mensen op de been. De politie houdt het op 9.000 demonstranten. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen... dat weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen schijnt de zon volop. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.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 You said what? The, the Duke, how'd you come up with that name? How'd you come up with that name? Huh? I do wanna know, is it some crazy shit? Said everybody needs an alter ego. Oh shit, I got an alter ego.